Anouk Thijssen met het NOS-journaal. In een sisser afgelopen. De oppositie had graag meer vragen beantwoord gezien... maar PvdA en VVD gaan ervan uit dat er volgens de regels is gehandeld. Staatssecretaris en voormalig officier van Justitie Teven... sloot in 2000 een deal met H. Volgens minister Opstelt stond niet vast dat het geld uit misdrijven afkomstig was. Bovendien is witwassen pas later strafbaar gesteld, zei de minister in 2001. Drugscrimineel Kees H. mocht 2 miljoen gulden van zijn geblokkeerde Luxemburgse rekeningen halen. De staat hield 750.000 gulden in als schikking. In de Oekraïense stad Donetsk is het tot een botsing gekomen tussen betogers. Lokale artsen zeggen dat er een dode is gevallen en dat er ook gewonden zijn. Er waren in de oostelijke industriestad honderden betogers op de been, zowel sympathisanten van de nieuwe regering in Kiev als pro-Russische betogers. De Oekraïense premier Yatsenyuk heeft voor het eerst het woord gevoerd in de VN-veiligheidsraad. Hij richtte zich ook een keer rechtstreeks tot de Russische vertegenwoordiger. Hij zei dat hij zeker wist dat de Russen geen oorlog wilden. Ook sprak hij de hoop uit dat de Russische president de wens van zijn volk naleeft. Verder noemde hij het Russische optreden op de Krim absoluut onaanvaardbaar in de 21ste eeuw. Bij de dodenherdenking op 4 mei moeten voortaan alleen de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht. Daarvoor hebben de Joodse organisaties, de Raad van Kerken en het contactorgaan Moslims en Overheid gepleit in Nieuwzuur. Nu worden bij de jaarlijkse dodenherdenking ook de Nederlandse burgers en militairen herdacht die bij vredesoperaties na 1945 om het leven kwamen. Volgens het Centrum Informatie en Documentatie Israël moet de dodenherdenking terug naar de kern het weer. In de loop van de nacht neemt de bewolking toe. De temperatuur daalt tot 4 graden. Plaatselijk tot rond het vriespunt en soms is het mistig. Morgen overdag weer flink wat zon bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Short. heb het net aan uh, Rob Tetro beloofd. Rob, I love you because, man. Jim Reeves. I but most of all, I love you, cause you The door to happiness you open wide. No matter what the world may say Because Jim Reeves natuurlijk. Ik draai hem speciaal voor op Tetro. <clears throat> ja, luisteraar, soms krijg ik eh, hulp uit het verre Spanje. En dankzij het internet kunnen ze daar natuurlijk mee luisteren. Eh, een collega van mij eh, van een ander radiostation... die helpt mij altijd met het vinden van ja, nieuw of, of ouder... maar heel mooi repertoire. En, hij heeft nu iets gevonden, een speciale uitvoering van de dijk van Bloedend Hart... Eh, dat heeft te maken met de live tour van de dijk eh, uit januari van dit jaar, 2014. Met die Amsterdam Sinfonetta. Dat is een symfonieorkest uit Amsterdam. Bloedend hart, we gaan er naar luisteren. De dijk. Ik doe niks en ik doe niks. Ik hang alleen maar rond. Ik kijk eens door de ramen en ik krap wat aan mijn kont. Ik zie niks en ik hoor niks, mijn hoofd zit vol met smart. Ik voel alleen het bloeden, het bloeden van mijn hart. Heb ik dat nou? een bloedend hart alleen om jou. Is het echt overal? Jij mooie vrouw, jij lieve vrouw. Alleen jij kan me helpen. Maar je bent er niet, oh, mij niet te stel. Een bloedend hart. Ik doe niks en ik laat niks. Ik staar wat voor me uit. Ik neem nog maar een biertje en ik speel wat op mijn fluit. Ik sta op, ga naar bed, omdat wacht op wat gaat komen als ik ben leeggebloot. Heb ik dat nou aan bloedend hart? prachtig mooie vrouw. Alleen jij kan me helpen, maar je bent er niet. Oh, mij niet te stelpen, bloedend hart. Kijk eens door de ramen en ik krap wat aan mijn hond. Ik zie niks en ik hoor niks, mijn hoofd zit vol met smart. Ik voel alleen het bloeden. Mij niet te stelpen, bloedend hart. Oh, mij niet te stelpen. live uitvoering van de Dijk Bloedend Hart samen met Sinfonetta. Dat is een symfonieorkest uit Amsterdam. Uh, dankjewel Marius. En, eh, ja, jij hebt zoveel goede ideeën wat dat betreft. Dit vind ik ook zo mooie. Miss Montreal, ze stottert als ze gewoon praat. Als je met haar eh, een interview houdt of zo... Dan, dan kan ze soms niet uit haar woorden komen. Maar als ze zingt is dat heel anders. Luister maar naar het nummer van Mike Oldfield. The Moonlight Shadow. So the last that ever she saw him, carried away by a moonlight shadow, he passed unworried and mourning. Carried away by a moonlight shadow, lost in the river last Saturday night. Far away on the other side, he was caught in the middle of a desperate fight, and she couldn't find how to trees that whispered in the evening, carried away by a moonlight shadow, sing a song of sorrow and grieving, carried away by a moonlight shadow. Oh, all she saw was a silhouette of a gun far away on the other side. He was shot six times by a man on the run, and she couldn't find how to push through. I stay. I pray I see you in heaven far away. I stay. I pray I see you in heaven far away. 4 a.m. in the morning, carried away by a moonlight shadow, I watched your visions forming, carried away by a moonlight shadow, Star Wars light in a silvery night. Far away on the other side, will you come to talk to me this night? She couldn't find how to push through. I stay, I pray, I see you in heaven far away. never Shadow. Ik kijk zo eens naar buiten hier in de studio van eh, Radio Zandvoort. Maar ik zie de maan niet. Eh, die is kennelijk achter de wolkjes verdwenen. Dus ik zie de schaduw van de maan ook niet. De Moonlight Shadow. Als ik u eh, nodig heb, luisteraars. Dat vind ik nou zo gezellig hier bij en Zandvoort. Dan bent u er gewoon voor mij. When I need you. I just close my eyes. And I'm with you. Leo Sayer, die gaat me helpen. En dat doet hij dan helemaal speciaal ook voor Karin Kok. Karin, die Leo, die heeft toch wat met jou hoor. But hold on. langzaam hoorden we hem verdwijnen. Leo ging weer achter de coulissen. Leo Sayer met When I Need You. Wat een mooie nummers weer allemaal Even vanavond, eh, luisteraars. Prachtig. Ik geniet er helemaal eh, met volle teugen van, moet ik eerlijk zeggen. Eh, wat had ik nou? Oh, ik, ik had een, nog een heel mooi nummer van de Eagles. Close Harmony nummertje voor u. Dat je geen wandelingen meer maakt in het bos. No more walks in the wood. No more walks in the wood.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 No more walks in the woods. kort maar krachtig was dat uh, No More Walks in the Woods. Ik heb de boot al klaar liggen, luisteraars. De boot ligt in de ringvaart voor Desiree speciaal gedaan. En ik zeil helemaal met jou, Desiree, naar Philadelphia. Doe ik samen, niet alleen met Desiree. Want er kunnen nog meer mensen in mijn bootje. En wat een marzel, want van Dire Straits kwam langs Mark Knoffler met zijn gitaar. Die gaat in de boot, in de sloep, want we hebben een sloep gehuurd.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 Surveyor Dixon, but I swear you'll make me mad. The West will kill us both, you gullible Geordie lad. You talk of liberty, how can America be free? A Geordie and a baker's boy in the forests of the Iroquois.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 sailing to Philadelphia. we hebben een heerlijke vaart gehad. Vanaf de ringvaart en dan eh, ja, zo... Eh, ja, welke kant eigenlijk <laughs> eh, nou, richting Amuiden in ieder geval, natuurlijk Spaarnaf. En dan zo Noordzeekanaal richting uh, Amuiden en dan de Noordzee. En dan al die oceanen over naar Philadelphia. Samen met Desiree, we hebben heerlijk in de boot torstisch gegeten. En af en toe een hengeltje uitgegooid om een visje te vangen. En hebben we live aan boord gebakken. Samen met DCW bakken wij er wel wat van. Uh, eh, Sailing to Philadelphia. En dan ook nog muziek aan boord van Mark Knoflook. Nou, daar kun je nagaan hoe eh, je geniet. Ik weet ook een meneer in Haarlem die geniet. Dus, eh, nou, in Haarlem, ik weet niet. Rob, waar zit je eigenlijk? maakt niet uit. Rob Tettero, hij is gewoon online op Facebook. En luistert trouw naar ZFM Zandvoort. En dat is me goed ook, want Rob, with you, I'm born again. En jij bent een beetje verliefd, heb ik begrepen een beetje verliefd. Je kop zit nog net vast, heb je gezegd. Uh, we gaan gewoon hulp voor jou zoeken. Dat doen we met uh, eh, Billy Preston en Sarita. Come bring me your softness. Comfort me through all this madness. Woman, don't you know with you I'm born again? Come give me your sweetness. Now there's you, there is no weakness. Lying safe. I was half, not whole. Instead, with none. Reaching through this world in need of one. Come show me your kindness. In your arms, I know I'll find. Woman, don't you know with you I'm born again? this madness. Woman, don't you know with you I'm born again? Billy Preston. Samen met Sarita, Woman with, with You, I'm Born Again. Speciaal voor Rob, die uh, het weer helemaal ziet zitten. Die de vlinders weer in zijn buik heeft. En als je eenmaal vlinders in je buik hebt, luisteraars... Ja, dan fladder je zo een beetje de kamer rond. Hè? Daar komt het een beetje op neer, geloof ik. En dan zeg je, ik laat je niet meer gaan. En dat zegt uh, eh, anders ook. Lidwien, eh, meisje, je hebt helemaal gelijk. Je moet hem ook nooit meer laten gaan. En dan weet jij wel eh, over wie ik het heb, hè? De eerste blauw. zangerig refrein. Connie van der Bos zong voor ons speciaal... Ik laat je niet meer gaan. Nou, voor ons, dat voor een hele speciale dame natuurlijk. Lidwien, daar zong uh, Connie speciaal dat mooie liedje voor. Uh, even kijken wat ik... Oh ja, Liefde van Later. Kent u die van Herman van Veen? Mooi hoor. Van zijn mooie cd in Vogelvlucht... Nou, dan draai ik hem ook even voor u in vogelvlucht bij ZFM Zandvoort. Want daar kan het allemaal donderdag tussen 10 en 12 bij. Tussen app en vloed. Als liefde zoveel jaren kan duren, dan moet het echt wel liefde zijn. Ondanks de vele kille de domme fouten en de pijn. Heel deze kamer om ons heen, waar ons bed steeds heeft gestaan, draagt sporen van een fel verleden. Die wilde hartstocht lijkt nu heen, die zoete razernij vergaan, de wapens waar we toen mee streden. Ik hou van jou. Met heel mijn hart en ziel hou ik van jou. Langs de zon en maan tot aan het ochtendblauw. Ik hou nog steeds van jou. Jij kent nu al mijn slimme streken. Ik ken al lang jouw heksenspel. Ik hoef niet meer om jou te smeken. Jij kent mijn zwakke plaatsen wel. Soms liet ik jou te lang alleen. Misschien was wat je deed verkeerd. Maar ik had ook wel eens vrienden we waren jong en niet van steen en zo hebben we dan toch geleerd. Je kunt altijd opnieuw beginnen. Ik hou van jou, met heel mijn hart en ziel hou ik van jou. Langs de maan tot aan het ochtend van jou. We hebben zoveel jaren gestreden tegen elkaar en met elkaar. Maar rustig leven en tevreden is voor de liefde een gevaar. zo snel, ik laat me niet zo vlug meer gaan. We houden onze woorden binnen, maar al beheersen we het spel. Eén ding blijft toch altijd bestaan, de zoete oorlog van het midden. Ik hou tussen zon en maan tot aan het ochtendblauw. Ik hou nog steeds van jou. Ja, daar word je wel even stil van, hè? Herman van Veen, Liefde van Later. Eh, ik had nog een verzoekje eh, namens Karin Kok. Karin, jij wil een eh, nummer horen van Chris Norman. Norman, oeh, nee, die wil je helemaal niet horen. Je wil gewoon love horen. Love is... is a day in paradise. Love will come to me is no surprise. Yeah! terwijl we weer met onze voeten in de branding staan, luisteraars. Bij ZFM Zandvoort, in Boerenland, heb ik nog wat foto's van vroeger opzocht. Ik had nog wat foto's van vroeger liggen. Ik denk, ga eens in mijn oude album kijken of die foto's van vroeger nog een beetje knap uitzien. Of dat ik nog een beetje knap was vroeger. nog dat viel knap tegen, hoor. Maar goed, maakt allemaal niet uit. We hebben nog wat foto's van vroeger en dan gaan we ook even naar luisteren. Rob de Nijs gaat het over zingen.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 Ja, die heeft nog een foto van vroeger in zijn oude album zitten. En wie zag die Rob dan verdoren op die foto staan? Dat was natuurlijk Belinda Mulbeck. Maar die stond daar niet alleen, die stond daar met haar vader. Daar was nou weer Pipo de Kloon. En uh, eh, Perop heb dat allemaal opgeschreven in zijn album, naast die foto. En dan blijkt dus dat het nog een foto van vroeger was. Klopt ook wel, want Pipo die leeft niet meer. Dus al hartstikke dood hoor. Nou, daar heb ik genoeg over die foto van Rob gepraat. Nog ga ik weer over wat anders praten. Er zijn allemaal luisteraars op eh, Facebook, waaronder Karin, die zegt van Duif... Je draait wel aardige muziek.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 Hoe toepasselijk eh, kan het allemaal zijn. Karin, bedankt. Een heel goed idee. En eh, ik heb er echt van genoten. En dat zijn, ik zeg het altijd, vitamintjes voor het hart. Zo ook voor Marius en Ludwien. Marius, jullie zijn fan van de Moody Blues kennelijk ook. Want Boulevard de la Madeleine, die willen jullie horen. Ruby? Boulevard de la eh, ma, Madeleine. Is dat een Franse? Ja, Madeleine is een Franse naam. Komt niet uit Medeblik, Rob. Madeleine komt niet uit Medeblik. Rob wel. Ik zei, ik zei net dat hij in Haarlem zat. Daar klopt natuurlijk helemaal niks van. Rob zit gewoon in Medeblik. Heh, verdorie, duif. Hoe kan je je daar nou in vergissen, man? U luistert nog steeds naar ZFM Zandvoort. Dit is tussen app en vloed. We hebben nog even. Een minuutje of vijf luisteraars. Ja, dan zit het er weer op helaas. Marius van Burgen en Lidwin Alders was dat eh, eh, de Boulevard of Madeleine. En dat is eh, natuurlijk vertolkt door de Moody Blues. ik heb nog maar twee minuutjes, luisteraars. En dat betekent... no matter what er ook gebeurt vandaag. Ik ben er gewoon volgende week weer. Donderdag tussen 10 en 12 met Tussen App en Vloed bij ZFM Zandvoort. Luister gewoon mensen, want ook er is zoveel mooie muziek op de wereld. Wat vindt u ervan, eh, Boer Harmsen? Ja, er is hartstikke veel mooie muziek op de wereld, maar ook oude foto's. Ik, heb ze, zit nog steeds eventjes in mijn fotoboek te kijken. Nou, Boer zit nou niet door die muziek heen te kletsen. De mensen willen dat nog even horen. Nou, maar dan zeg ik me alleen mijn kop houden. Alleen maar genieten van Boyzone met No Matter What. what we believe is true. No matter no, no. they do. No matter what they teach you, what you believe is true.